12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De president Duda heeft onverwacht twee omstreden wetten geblokkeerd. Daarmee zou de politiek zelf nieuwe rechters mogen aanwijzen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog. President Duda vindt dat de wetten de minister van Justitie te veel macht geven. Hij wil daarom dat de wetten worden aangepast. De afgelopen weken is er in Polen massaal gedemonstreerd tegen de wetten. In een huis in Weert zijn vanochtend twee doden gevonden. Wat er in het huis is gebeurd en hoe de twee mensen om het leven zijn gekomen is niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen. Twee mannen uit België zijn opgepakt voor de grotbranden tussen Cannes en Maastricht. Donderdag vloog hooi in brand dat een boer had opgeslagen in de grotten bij Cannes. Vermoedelijk hebben de twee Belgische mannen van in de twintig de brand aangestoken. Ze zitten niet meer vast, maar blijven nog wel verdachten. De brandweer laat het vuur in de hooiberg gecontroleerd uitbranden. De brand veroorzaakte de afgelopen dagen veel overlast. Een automobilist die in Utrecht een fietser heeft aangereden is na het ongeluk doorgereden. Volgens getuigen vloog de fietser gisteravond meters door de lucht. Het slachtoffer is met een gebroken been en waarschijnlijk ook inwendig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn mogelijk 35 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De dader liet een autobom ontploffen in een wijk waar veel politici wonen. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Die hebben de afgelopen dagen meerdere aanslagen gepleegd in Afghanistan. Het weer, er trekken stevige buien over het land. Vooral in het zuiden kan het nat zijn. Er is ook kans op onweer. Wel is er nu en dan zon bij 18 of 19 graden. Morgen ook enkele buien, maar later worden droog en dan schijnt de zon ook geregeld bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Twee kilometer tussen Voorthuis en Klopend Hoevelaken. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar staat 6 kilometer file tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost.